Nederland en Groot-Brittannië hebben enkele miljarden te goed van IJsland. Het gaat om geld dat ze hebben voorgeschoten aan spaarders na het omvallen van iSafe in 2008. Vanmiddag zullen de IJslandse onderhandelaars de politieke partijen in Reykjavik bijpraten over de voorlopige regeling. En dan gaat het IJslandse parlement erover stemmen. Een eerdere overeenkomst over de terugbetaling van het geld werd door de IJslanders afgewezen in een referendum. Shell ontkent dat het was geïnfiltreerd in de Nigeriaanse overheid. Het olieconcern reageert op nieuwe Amerikaanse ambtsberichten die via Wikileaks naar buiten zijn gekomen. Volgens Shell zijn de berichten over infiltratie volkomen onjuist en misleidend. In de documenten vertelt de Amerikaanse ambassadeur over haar ontmoetingen vorig jaar met de topvrouw van Shell in Nigeria. Een van de geheimen die Shell te weten zou zijn gekomen was dat China was uitgenodigd om een bod uit te brengen op Nigeriaanse olieconcessies. Volgens Milieudefensie zijn de documenten het zoveelste bewijs dat Shell in Nigeria vuil spel speelt. De organisatie staat een paar Nigeriaanse boeren bij in een rechtszaak tegen het olieconcern. Een man uit Utrecht heeft van jongeren een pak slaag gekregen nadat hij een bejaarde man te hulp was geschoten. De man van 25 zag hoe de bejaarde in zijn scootmobiel werd bekogeld met sneeuwballen. Hij keerde om met zijn fiets en sprak het groepje jongens aan op hun gedrag. De scootmobiel kon verder rijden. De Utrechter van 25 werd vervolgens mishandeld. Ook trapten de jongeren zijn fiets in elkaar en namen ze zijn MP3-speler mee. Het weer winterse buien trekken over het land bij temperaturen van tussen de 1 en 5 graden. Vooral in het oosten nog kans op gladheid door sneeuw of natte sneeuw.